De wapenleveranties maken deel uit van een pakket dat in 2010 is afgesproken... toen dictator Mubarak nog aan de macht was. Het Egyptische leger heeft de VS beloofd dat er snel weer een burgerregering komt. De VS heeft de machtswisseling niet als een koep bestempeld. Dat zou automatisch tot een verbod op wapenleveranties hebben geleid. De plannen voor een nieuw Feyenoordstadion in Rotterdam gaan niet door. De gemeenteraadsfractie van Leefbaar Rotterdam stemt unaniem tegen. Ook D66 is tegen en daarmee is er in de gemeenteraad geen meerderheid. Het besluit van Leefbaar Rotterdam werd door fractieleider Snijder bekendgemaakt bij Knevelen van de Brink. Volgens Snijder is het financiële risico te groot en het draagvlak onder de bevolking te klein. Bij de bouw van het Feyenoordstadion zou Rotterdam voor 165 miljoen euro garant staan. En bij faillissement van het stadion is de stad het geld kwijt. De onderhandelingen over een energieakkoord zijn nog niet afgerond. Veertig delegaties uit bedrijfsleven, milieubewegingen, vakbonden en ministeries overleggen over maatregelen waarmee in 2020 minstens 14 procent van de energie in Nederland duurzaam is. Op dit moment is het 4 procent. Voor vrijdag zou er een akkoord moeten zijn, zodat het voor het reces kan worden goedgekeurd door het kabinet. Maar de gesprekken lopen moeizaam. Minister Kamp worstelt met de financiering, omdat er moet worden bezuinigd. De verdachte van de bomaanslag op de marathon in Boston heeft voor de rechtbank verklaard dat hij onschuldig is. Het is de eerste keer dat Djokhar Tsarnaev in het openbaar verscheen sinds zijn arrestatie. Tsarnaev staat onder meer terecht voor viervoudige moord en het gebruik van een massavernietigingswapen. Het OM beschuldigt hem in totaal van 30 misdrijven. Het weer nog vannacht op de meeste plaatsen droog. koelt af tot een graad of 10. Overdag eerst wolkenvelden, later meer zon. Het wordt 17 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Through all my life, I can't forget that moonlit picnic by the sea. We left the others sleigh ride through falling snow, a kiss beneath the mistletoe. Through cold December, I still remember that warm summer night. Through all my life, I can't forget that moonlit picnic by the sea the others far behind, and then you gave your love to me. The winter sleigh ride through falling snow, a kiss beneath the mistletoe, through cold December. I still remember that warm summer night. Warm summer. One Summer een liedje dat in het teken staat van de zomer. En dat zijn eh, tot aan september alle platen aan het begin van de nacht klinkt anders. En That Warm Summer Night, plaat uit 1961, eh, dat weer, die werd gezongen door Ricky Nelson. Good old Ricky Nelson. Die toen heel populair was, een tieneridool, ze noemden we dat destijds, Ricky Nelson. Iemand die ook een idool is, die stond vanavond op het podium van Paradiso. En komend weekend zal ze ook optreden op Werchter. Daar hebben ze dan eh, na vier dagen popconcerten... Rock Werchter Classic. <laughs> Zij is ook een klassieker, min of meer. Blondie. 1978. Toen was ze ineens heel populair. Deze zangeres zijn Parallel Lines. Parallel Lines, dat was de titel van de LP die in 1978 uitkwam. Picture Death, een van de stukken die daarop voorkomen. En het stuk Blondie was afgelopen avond te zien in Paradise. De grote zaal gaf zijn optreden. En ze zal, wat ik al eerder zei, zondag in eh, België op het podium staan van eh, Rockwerchter. Want dat podium dat is eh, zondag gereserveerd voor een ander evenement, namelijk Rock Classic. Bruce Springsteen die zal er ook optreden. Net als Keen, Balthazar en Ben Harper. En ook uh, bluesgigant Charlie Musselwhite zal van zich laten. En dit is ook een hele bijzondere van Blondie met de Doors. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone, an actor out on loan, riders on the storm. There's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Big halo. kleine vier jaar geleden. Je hoorde namelijk een eh, hele bijzondere bewerking van twee hits... Riders on the Storm en een liedje van eh, Blondie, eh, Rapture. Vakkundig gemonteerd. Maar ik kan me voorstellen dat er... echte Doors-fans denken van... nou ja, het zal wel, <laughs> maar voor mij is hele schennes. Nou, voor die fans... Deze prijs op de wonder. Love Streets. lives on Love Street lingers long lazy diamond studded 1968 de LP Waiting for the Sun, de stem van Jim Morrison en The Doors, het liedje Love Street. En eh, ja, Jim Morrison vorige week 3 juli om precies, hè? vorige week woensdag was het precies 32 jaar geleden dat hij overleed. Jim Morrison, onhandig is hij al eh, langer dood dan dat hij geleefd heeft. De volgende muziek is eh, van Latijns-Amerikaanse origine, maar toch komt het uit Duitsland. stop me on the street, make me want to start a fight. Say me that it's wrong, sing calypso songs on account that Miss Guinness white. Say you got no soul, can be singing rock and roll, you got no place in the West Indies. Said I sing the blues anytime I choose, I sing calypso anytime I please. And when I sing, my color don't mean nothing. When I play, Spain, an Italian, a Russian, and a Pole, and they all got a lot of soul. Australia, England, and the USA, we really rock it when we start to play. If it's for the money, terror, man, you really made an error when we called to Calypso War. For the mighty Lord Miles is a ribbon down the house, Calypsonian to the core. And when I say my color don't mean a thing, when I play. made when they stop me on the street, make me want to start a fight. Say me that is wrong, sing little songs on account Jamie Skin is white. Say you got no soul, can't be singing rock and roll, you got no place in the West Indies. Said I sing the blues anytime I choose, I sing calypso anytime I please, and when I sing, my color don't mean nothing. When I play. ever been. Why, boy, why you sing songs of the Caribbean? Why you sing the songs of a place you've never been? zo en die komen uit Berlijn. Inderdaad, uit Berlijn. Daar komt het gezelschap vandaan. Lord Mouse en de Calypso Cats. Een behoorlijk fors gezelschap, 17 man sterk. En ze hebben net een album afgeleverd, het derde alweer. En dat derde heeft als titel Go Calypsonian. Het is een van de 30 albums die je kan vinden in die lijst... die samengesteld wordt door de European Broadcasting Union... de World Music Charts Europe. En daarin wordt... Eh, weergegeven wat de best verkochte eh, muziek is. De best verkochte LP's zijn op het gebied van wereldmuziek. En Lord Mars en de Calypso Kids die maken daar deel van uit. Dit is weer een eigen opname uit het programma van Giel, Raccoon. No more tears, my heart is dry. And I don't laugh and I don't cry. I think about you all the time. But when I do, I wonder why. You have to go out of the door and leave me like you did before. I know I said that I was sure the rich man little me and little you keep doing all these things they do. They never really think things through, like I can never think you true.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 Oh, one day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. We'll think of all the stories that we could have. One Day, die hele grote hit voor... nou, mm -hmm. even iets dwars Michael. Maar goed, even eh, wat ik wilde zeggen. Jorde, One Day, die grote hit van uh, eh, H.C. Everything van eh, vorig jaar, nog even begin van dit jaar. Hier vertolkt door Raccoon. En deze versie die werd gemaakt 13 september vorig jaar... in het ochtendprogramma van collega Giel. Raccoon die dit weekend ook druk bezig zijn... want zaterdagavond kan je ze tegenkomen in uh, Waarland bij het Bob bij het Festival in Waarland dus. En een dag later, dan is dat weer zondag, dan hebben ze een optreden op het Festival in Weerte Raccoon dus. En ook deze bent die treedt komend weekend op. Zaterdag in Artis. Dan heb je de zogenaamde zomeravonden met dubbel O. En Clubhouse Claw die staat daar op de affiche. In ieder geval voor aanstaande zaterdag. De opname die je hoort nu, die is uit Spekers met Koppen van 18 mei. Claw Boys Claw. En de band die trad afgelopen, nou, afgelopen 18 mei jongsleden op in Spekers met Koppen. En die opname die heb je net gehoord. En komende zaterdag dus te vinden in Artis bij de Zoomeravonden. Dit is oud hitwerk. Het stamt uit de jaren 80. Eenmalig hit voor het gezelschap. Het gezelschap Interferon. Steam they sent the man to end as it says in your day and he gets drunk. Watching the children play, he's very sad. No happy ending, cause he went mad. It's never ending now, he's in the slammer, the cold grey slammer. Ooh, he thinks of the days he worked a hammer, the big steam hammer. He laughs with all the Firan met de eh, grote hit die ze ooit hadden. En dan kosten nog moeten werden waarvoor gespaard. Want er werd een hele brassband opgetrommeld... en ook een kinderkoor in dit steamhammersem Sam van Interferon. Eind Vorige week werd bekend dat op 4 eh, juli, vorige week donderdag... Bernie Nolan is overleden. Bernie Nolan was de leadzangeres van de Ierse medegroep The Nolans... In 1979 hadden ze een eh, hele grote hit. I'm in the mood for dancing. Ik laat je een andere hit horen van Bernie Nolan en haar zusjes. Gotta pull myself together. In Nolan, 52 graden dus geworden. hitjes van de Nolan Sisters. Gotta pull myself together. De Nolans met in de hoofdrol Bernie Nolan. En wat ik al zei, de zangeres is eh, vorige week op 52-jarige leeftijd... overleden aan de gevolgen van kanker. Eh, kanker. Ben weer toegekomen aan eh, Bengt Halberg... Die is behoorlijk oud geworden. Die is gestorven aan de ouderdom. Hij zou in september 81 jaar zijn geworden. Bengt Halberg heeft eh, samengewerkt als jazzmuzikus... met een heleboel eh, grootheden uit die wereld. Denkbaar aan een Stan Getz en een Quincy Jones. Nou, dan kan je carrière eigenlijk al niet meer stuk. Hij heeft ook een LP gemaakt met uh, Riet Reis. Alleen, die heb ik helaas niet kunnen achterhalen. Dat is een soort collectors item. In ieder geval, ik heb hem niet kunnen vinden, dat album van Bengt Halberg samen met Riet Reis. Laat je iets anders horen van eh, deze pianist uit Zweden. Hier is hij met zijn trio in het nummer Daina. met zijn trio in het nummer Dyna. Opgenomen in 1957. En dat Daarna is al een heel oud liedje, stamt uit het eh, midden van de jaren 20. Zoals iets eerder is het al eh, gezongen en gecomponeerd, dit Daarna, Maar het kent talloze uitvoeringen. En één uitvoering is dan van dat Bengt Halberg trio... wat ik je liet horen. Bengt Halberg dus, die 81 jaar zou zijn geworden in september. Vorige week overleden. Hij is ook bekend geworden door een compositie dat de Engelstalige titel heeft meegekregen. Dear Old Stockholm. Nou, van dat nummer zijn in de jazzwereld ook eh, talloze uitvoeringen. Miles Davis heeft verschillende versies ervan gemaakt. Eén heel rustige, maar ik laat je een iets pittiger uitvoering... van dat Dear Old Stockholm horen door Miles Davis. Davis met de compositie die geschreven werd door Bengt Halberg... en de Engelstalige titel meekreeg Dear Old Stockholm. Er is ook een uh, Zweeds, Zweedse titel van dat nummer, maar dat ga ik niet uitspreken. Kan ik alleen maar de mist mee ingaan. Bengt Halberg, die dus eh, afgelopen week is overleden, 80 jaar is geworden. We gaan naar Nederland toe. Hij was de oprichter van Willy and His Giants... was Willy and his Giants, een band uit Den Haag... onder leiding van de oprichter destijds, Willy Wissink. En afgelopen dag werd bekend dat hij in Den Haag in zijn woonplaats op 75-jarige leeftijd is overleden. Willy and his Giants, die begin jaren 60 een aantal eh, grote hits hadden in de stijl van The Shadows. Instrumentale Indo-rocks werd het ook wel genoemd. En zij hadden onder andere hits met nummers als Sari Marijs, Ayoun Ayoun en Huckleberry Beat. Ik liet je nummer, eh, een eh, ander nummer horen, namelijk Happy Guitar... wat destijds ook behoorlijk, bekendheid, uh, behoorlijk bekend was. Happy Guitar van Willie and His Giants zoeken naar repertoire van uh, Willy and His Giants... kwam ik zelfs een hele bijzondere plaat tegen. Eddie Becker. Ja, wie, wie kent hem nog? De man van eh, De Wekker. Disjockey in het verre verleden bij de zeezender Radio Veronica. Nou, hij eh, ging op een gegeven moment daar weg en kwam zelfs terecht bij De Varen... waar hij programma's ging presenteren op Hilversum 3... Eddie Becker, hij is ook Af en toe zanger geweest, heeft Nederlandstalige platen opgenomen... maar heeft ook ooit een Engelstalige plaat opgenomen met die Willy and His Giants. One, two, one, two, three, I'm gonna be your lover, dear. I wanna kiss you, baby, please come here. I'm gonna be your lover, I here. There is a little that I love you, baby, that I hope There is a new love I love you, baby, and I hope you love me too. I wanna marry you, my baby. Please believe me now, I baby. I wanna marry you, my baby. Believe me now, I baby. I love you, baby, and I hope you love me too. I love you, baby, and I hope you love me you, I'm gonna hold you tight. Come on, baby, now it's alright. I'm gonna kiss you, I'm gonna hold you tight. There is a name that I love you, baby, and I hope you love me too. There is a name that I love you. die Becker. Dus hier als Eddie Jones, want die naam gebruikt hij als hij ging zingen. Eddie Jones met That's the Reason hierbij gestaan... en begeleid door Willie and his Giants... onder leiding van de afgelopen dag overleden Willie Wissink. 75 jaar werd hij. Eric Clapton heeft een nieuwe single. Every Little Thing. Well, it's clown. sun and glass instead. When all you can wait. Clapton, nieuwe single, Every Little Thing. En dat is ook te vinden op Old Socks, een uh, meest recente album. Maar je hoorde hier een eh, speciale remix met een reggae-ritme eronder. En dat heeft het eh, nummer wel opgefrist, <laughs> in ieder geval. Niet dat die Old Sock-versie slecht was, integendeel. Maar dit is nog beter. Eric Clapton en de reggae-versie van Every Little Thing. En dit is ook Every Little Thing uit 1964. When I'm walking beside her I'm lucky. Yes, I know. 60. Deze versie van Every Little Thing... waarin je kon luisteren naar eh, de stemmen van John, Paul, George en Ringo. En verder was er nog de toegevoegde waarde... door je, dat je op de toetsen kon luisteren naar het, spel van, het toetsenspel van George Martin. Uit de LP Beatles for Sale 1964. Die versie van Every Little Thing. En dit is die hele fijne plaats van Oren... Her Morning Elegance. Down for days, a pretty flower in a vase, a slipper by the fireplace, a cello lying in its cage. she fights for her life as she puts on a coat. As she fights for her life on the train, she looks at the rain as it pours. And she fights for her life as she goes in a store with a thought she has caught by a thread. She prays for the winter for the bread as she goes.